en ME aanwezig. Het protest verliep verder rustig. In het zuiden van Iran is een groot olieveld ontdekt. Volgens president Rouhani is het veld goed voor 50 miljard vaten ruwe olie. Dat zou betekenen dat de Iraanse olievoorraad met een derde is toegenomen. Het is het op één na grootste veld in Iran. Het land kan de extra voorraad goed gebruiken. Iran gaat gebukt onder de strenge economische sancties van de Verenigde Staten. Een man uit oog is gisteravond bij het afsteken van vuurwerk zwaar gewond geraakt. Het vuurwerk ging af toen hij het nog in zijn handen had. Een van zijn handen is hij kwijt. Vrienden hoorden de knal en waarschuwden de hulpdiensten. Wat voor vuurwerk het was en wat er misging is nog niet bekend. In Sint-Petersburg is een Russische hoogleraar uit een kanaal gevist... met twee vrouwenarmen in zijn rugzak. Volgens diverse media probeerde hij de lichaamsdelen te dumpen... maar was hij zo dronken dat hij zelf in het water viel. Hij had ook een wapen bij zich. De hoogleraar is de 63-jarige historicus Oleg Sokolov, groot kenner van Napoleon. Hij had een relatie met een oud-studente van 24. Bij de hoogleraar thuis lag het lichaam van de vrouw, zonder armen en zonder hoofd.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 Welkom terug bij het tweede uur van ZFM Jazz. We gaan door waar we het eerste uur ophielden. Dat wil zeggen met covers, jazzcovers van popnummers. We gaan een beetje struinen in de pophistorie, ook in het tweede uur. Dat doe ik samen met mijn compaan Bert, die hier zit. Eh, Bert, ben je eigenlijk meer een soulman of een reggae man of beide? Of ja, beide, Ik vind dit, dit vind ik echt heel prachtig. Dit is dus, eh, natuurlijk een vroeg nummer van Stevie Wonder. Geschreven door Henry Cosby. Ook een saxofonist trouwens, die ook in de Funk Brothers zat. Ja, klopt. over soul gesproken. Ja, dit was trouwens een van de eerste nummers dat uh, Stevie Wonder zelf begon te schrijven. Zeg maar, niet eh, door die Motown-fabriek. een van de eerste grote hits van Stevie Wonder. Ja. Eh, ja, ik vroeg over reggae, omdat we het, naar het volgende nummertje gaan. Trouwens, oh, er moet natuurlijk wel bij zeggen dat het Buddy Rich was. En het nummer uh, al in 1966 eh, niet veel nadat eh, Stevie Wonder het had uitgebracht. Dus Buddy Rich, de fameuze drummer met zijn, eh, met zijn big band... was een van de eerste die daar een cover van maakte. Buddy Rich, Rich <laughs> Buddy Rich de, de drummer. Um, ja, gaan we door naar de, naar de reggae. Ehm, ja, Bob Marley, zeg je dan direct. No woman, no cry. Charlie. In een uitvoering van, van wie eigenlijk? Eh, Charlie Hunter. En ehm, ja, prachtige uitvoering vind ik zelf. Ehm, hij coverde het hele album Natty Duet van eh, Bob Marley eh, in 1997. En dat intro, dat doet me altijd een beetje denken aan Django Reinhardt. Ja. Nee, het is inderdaad een fraaie gitarist. Ik ken hem niet zo, maar hij is wel nou, nog steeds actief. Dus hij maakt nog steeds veel platen. Charlie, Charlie Hunter, zeker de moeite waard. Ja. Gaan we van de, eh, zeg maar de soft drugs, de reggae, naar de hard drugs. Mhm. De Doors, Light My Fire. In een uitvoering van uh, Julie Driscoll, zangeres, artieste. Oorspronkelijk meer in de folk en pop, later meer in de avant-garde jazz. Hier met Brian Auger, Light My Fire, een nummer van The Doors... Eh, dat zij Coverdal in, eh, ook in de jaren 60, 69 zei het net, eh, bed, geloof ik. 69, ja, het, nummer komt uit 69, het origineel uit 66. Ook dit nummer komt, ja, het origineel uit 66 van de Doors. Van hun debuutalbum, geloof ik. Ja. Light My Fire, veel gecoverd door jazzartiesten. 茶。 say too high to greedy? How could you leave me when I needed to possess you? Brun. Een Belgische zangeres met de uitvoering van Kate Bush, eh, Wuthering Heights. Had je iets met Kate Bush, eh, Bert, of uh, niet? In de breedte niet, maar ik vind het wel een heel mooi nummer. het is een beetje een heel bijzonder nummer, hè? Als je het goed muzikaal opgebouwd is, dat is echt... ja, ik vond het ook wel vrij, vrij, vrij nummer. En het is eigenlijk een onbekende zangeres. Ze heeft een beetje gewerkt op de achtergrond in, eh, als achtergrondzangeres. Ook bij eh, Guru, de rapper, eh, Amerikaanse rapper in de jaren 90 of <clears throat> rond die tijd denk ik. Ehm, maar ze is nog niet echt doorgebroken. Dat geldt wel voor de zangeres die we nu krijgen. Cassandra Wilson, die toch al, al 20 jaar een toonaangevende jazzzangeres is. Maar zich ook vaak op popgebied begeeft. En dat doet ze hier met het nummer van de band, The Wait.

nothing you can say. It's just so Luke. Luke's waiting on. put the load, put the load right on Cassandra Wilson met het nummer van de band The Wait. Een geweldige zangeres natuurlijk ook. En een geweldige band, de eh, oorspronkelijke eh, versie van de band. Ja, mooie uitvoering ook. Ja, hele fraaie uitvoering. Een van mijn favoriete jazzzangeressen. Eh, het eerste uur maakte ik al gewacht van het feit dat ik een enorme fan ben van David Bowie. Altijd geweest. Dat eh, werd in mijn vriendenkring niet altijd eh, gewaardeerd, moet ik zeggen. Niet iedereen was een fan van David Bowie. Zeker niet de eh, David Bowie van de jaren 80. Tegenwoordig zijn mijn vrienden een beetje op teruggekomen. dus ik gebruik deze uitzending om toch flink wat David Bowie te draaien. En ben jij een fan van David Bowie? Ja, ja, grote fan. een ja, groot artiest geweest. En, en, goed producer natuurlijk. Nou. Geweldige producer. Hoorde al Walk on the Wild Side van Lou Reed aan het begin. Geproduced natuurlijk door David Bowie. Eh, ja, dit is een nummer van een van zijn eh, ja, eh, beginplaten, Hunky Dory, meen ik. Ja, live on Mars. Live on Mars. In een uitvoering van een Nederlandse dame, Agnes Kosling, Rotterdamse. Maar ze zingt hier in het Portugees, live on Mars. Muitas vezes o coração não consegue compreender o que a mente não faz questão. nem tem forças para obedecer. Quantos sonhos já destruí, deixei escapar das mãos. Se o futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós. Tem o um mundo a aspirar por nós, no infinito do céu azul vida emerge, então vem cá, me dá sua língua. Então vem, quero abraçar você. Seu poder vem do sol. van Laila Bialy, de Canadese pianiste en zangeres David Bowie's Let's Dance. Komen we bij een andere band eh, ja, die nog steeds eh, actief is. Een stadionband, U2. Eh, heb je U2 wel eens live gezien? ja, ik denk op Pinkpop of Werthe. Ja, ik die twee altijd op elkaar. maar nog voordat ze een, een echte stadionband werden, denk ik. Of, ja, ja, klopt. Ja, klopt. En ehm ja, dit nummer wat we nu gaan draaien komt natuurlijk uit 86, denk ik. Ja, een eh, beetje... Dat is na, nadat hij naar Afrika was geweest. Ja. Veel mensen denken dat eh, Where the Streets Have No Name ook over Afrika gaat. Oh. Het gaat er daar geen naam. Maar het, komt, het gaat over Ierland, waar ehm, je natuurlijk de protestanten hebt, de katholieken, eh. verschillende politieke overtuigingen. Eh, mooi nummer. Dit is ook een mooie uitvoering trouwens. Kurt Elling, Where the Streets Have No Name.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 cities flood, and our love turns to rust. We're beaten down and blown by the wind, and trampled into dust. But I'll show you a place high on the desert plain the streets have no name. Where the streets have no name. Where the streets have no name. tall Kurt Elling met zijn uitvoering van Where the Streets Have eh, No Name van U2. En voor de fans van Koert Elling heb ik goed nieuws... want hij staat eh, op 15 december in eh, het muziekgebouw in Amsterdam. Volgens mij zijn er nog een paar kaarten verkrijgbaar. een van de toonaangevende jazzzangers van de laatste ook 20 jaar... samen met Cassandra Wilson... Eh, Bert, wie, eh, wat is jouw favoriete Beatles album eigenlijk? Is het, eh, heb je een favoriet of, of, ben je niet een Beatles? of was je meer een Rolling Stones man? Nee, nee, nee. Ik was wel meer, meer een Beatles fan dan een Rolling Stones. Alhoewel ik, ik niet in het kamp zit van je moet een kamp kiezen. Ik vind allebei mooi. maar de, ja, ik vind de meeste Beatles albums, of alle Beatles albums heel mooi. Ik denk toch wel hun laatste album. en dat is de eh, het officiële album Abbey Road. Dat, ja, dat vind ik denk ik toch wel het mooiste album. Prachtige nummers. Oké. Eh, en we krijgen nu natuurlijk eh, Jimmy Ponder met While My Guitar Gently Weeps. Waarbij George Harrison voor het eerst ja. bewees dat hij eigenlijk ook een hele goede songwriter was. Ook een veel gecoverd nummer door jazzmuzikanten en soul jazz muzikanten. komt dan niet van Abbey Road op een. maar van... Ja, de White Album heet het, hè? Ja, de White Album. De dubbel LP, wat ik persoonlijk, eh, dat is mijn persoonlijke favoriet. Hier komt hij, Jimmy Ponders. naar ZFM Jazz. Vertel door, Heard It Through the Grapevine. Marvin Gaye's nummer, tenminste niet door hem geschreven, maar wel uitgevoerd. Ehm, hier op gitaar Earl Clark, ehm, een ja, fenomenale gitarist. Spaanse gitaar denk ik hier. Een lang nummer, dus ik draai het weg. Omdat we nog maar een stief kwartiertje hebben. Vroeger had ik altijd een hekel aan DJ's die nummers wegdraaiden, maar je ontkomt er niet aan. Ja, of, of, er doorheen praten. Hè? Of doorheen praten, verschrikkelijk. met je cassette-recordertje zat je vroeger klaar. En dan <laughs> had je bijna ging de er doorheen praten. Maar ja, jazznummers duren al per definitie meer dan vier minuten, denk ik. En deze duurt iets van acht minuten. Dus daar eh, willen we eh, een, een einde aan maken. Want we hebben nog wat andere leuke nummertjes. Waaronder eentje uit Japan. Een cover van The King of Pop. Die natuurlijk nu een beetje verguisd is. Dus moeten we het doen met covers. Nou ja, dit, deze is gewoon geweldig, deze cover. De, uh, de Pimp and Sorrel Sessions. Beat it. nog steeds naar ZFM Jazz. We zitten in de laatste 10 minuten al. Time flies als je goede muziek luistert. En goede muziek draait. Ja, de King of Pop, zei ik al. Die werd natuurlijk eh, zeer bekend in de jaren 80. Maar ook die andere man, Prince, eh, was een fenomeen. Uh, beide zijn ons ontvallen, dus we moeten het doen met hun eigen muziek. Met hun muziek of met covers daarvan. Ik heb een covertje weer van, van Prince... 1999. Weet je daar nog iets van, Wat eh, dat nummer? Eh, Bert, als DJ werd vaak gevraagd, denk ik, 1999, of niet? Eh, ja, dat was natuurlijk een van de vroege nummers van Prince. Die ook, het eerste nummer denk ik een beetje wat doorbrak. Ja. Prachtige uitvoering hier van Bob Belden. Dus laten we gaan luisteren. Gaan we doen. Komt-ie. thank you en heren, we zijn al gekomen aan het, het, het einde van het programma. Ehm, ik hoop dat je het eh, leuk hebt gevonden, Bert. Kunnen we je strikken als eh, presentator misschien voor de, de zaterdag-uitzending? Eh, want we gaan met ZFM Jazz ook op zaterdag uitzenden vanaf het nieuwjaar op, van 12 tot 2. Ja, is dat misschien iets voor jou? Ik vind het heel leuk. Zaterdag is wat ongelukkig. Dus ik, ik, ga eens, ik ga het nadenken. Ja, denk er flink over na. ja, ja, ja. Eh, je hoorde trouwens Peter Bernstein op eh, gitaar. Een van de huidige gitaarvirtuozen uit Amerika. Komen we bijna aan het einde van het programma. Eh, ja, een, een, van de meest afgekoude nummers van, van de jaren 80. Ik vind het een afschuwelijk nummer. Ja, maar we hebben hier een uitvoering. Ja, daardoor wordt het nummer toch goed. Nee, dat is luisterbaar, ja. Jij was geen fan van de Rocky-films, denk ik. Nee, nee. nee ik ook niet. Maar met dit nummer, je zet een Duitser voor een big band een beetje Duits-Engels accent. En Eye of the Tiger. En dan heb je een geweldig nummer. Ook voor de fans van eh, Dennis van Aartsen, denk ik. Dus jongens, luisteren. Tot de eh, volgende keer. En hier komt Eye of the Tiger met Tom Gabel. street. Did my time, took my chances. Went the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. So many times it happens too fast. You change your passion for glory don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight to keep them alive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight. Rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night. And he's watching us all with the eye. face to face out in the heat. Hanging tough, staying hungry. They stack the odds till we take to the street for the kill with a skill to survive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all with the eye. stop, just a man and his will to survive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all with the eye. Het ritme van ZFM.